Mark Hokken met het NOS-journaal. Na de orkaan Irma is op Sint Maarten een tweede dode gevonden. Volgens minister Plasterk lijkt het erop dat het tweede slachtoffer een natuurlijke dood is gestorven. Op dit moment zijn er 43 gewonden geteld, van wie er 11 slecht aan toe zijn. Defensie meldt dat patiënten op de intensive care van het ziekenhuis van Sint Maarten worden geëvacueerd naar Curaçao. En 15 dialysepatiënten worden naar Aruba gebracht. In Frankrijk wordt zondag gedemonstreerd tegen de nieuwe antiterreurwet. Onder meer in Straatsburg, Parijs en Nice gaan mensen de straat op. De tegenstanders van de nieuwe wet vinden dat de vrijheid van burgers te ver wordt ingeperkt. Zo mag iemand worden vastgehouden zonder tussenkomst van een rechter. In Frankrijk geldt sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 de noodtoestand. Zodra de nieuwe wet van kracht wordt, op 1 november, wordt de noodtoestand opgeheven. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met het vrijmaken van ruim 15 miljard dollar voor hulp aan Texas na de verwoestende storm Harvey. Het gaat om een eerste stap. Voor de wederopbouw van het getroffen deel van Texas is naar schatting een bedrag van 100 miljard dollar nodig. In het Brusselse kunstencentrum Bozar heeft vorig jaar een vervalst werk van Piet Mondriaan gehangen. Het schilderij was daarvoor drie maanden heen gegaan dankzij bemiddeling van het Stedelijk Museum in Amsterdam, schrijft NRC Handelsblad. De directeur van het stedelijk had het schilderij weten los te peuteren bij een Zwitserse verzamelaar. Zij had geregeld dat het schilderij eerst in Brussel kwam te hangen en afgelopen voorjaar zou het naar Amsterdam komen. Maar een restaurateur ontdekte dat het schilderij een vervalsing was. Op basis van oude foto's kwam hij erachter dat de handtekening van Mondriaan op de verkeerde plek stond en de lijnen een andere dikte hadden. Het weer. Een regenachtige avond. Vannacht verspreid buien, mogelijk ook met onweer temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen overdag opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. In de avond wordt het overwegend droog. Het wordt morgen 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad is veel verdraging onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht en Nieuwegein. Een kwartier verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Dorp, 8 kilometer door een ongeluk. De Botlektunnel is nog steeds dicht in beide richtingen op de A15. En dat levert in beide richtingen ook een half uur vertraging op. Je kunt wel via de Botlekbrug. Op de A16 van Breda naar Rotterdam een uur vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum door een ongeluk op de parallelbaan. Daar is ook een rijstrook dicht. En ook een uur vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagenstein en knooppunt Gorkum. Daar kom je in 15 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort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 troubles aside 比不了。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 for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 love.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 for you, that's what I like Zandvoort 106.9 for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath.